Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een spookrijder heeft op de A2 bij Maarhezen een ongeluk veroorzaakt. Daarbij zijn een dode en een gewonde gevallen. De spookrijder werd rond 9 uur vanavond gezien bij Weert... en reed tegen het verkeer in richting Eindhoven. Andere weggebruikers belden meteen de hulpdiensten, maar het was al te laat. Bij Maarhezen ging het mis. Het is nog niet duidelijk wie de dode is. Het gewonde slachtoffer zit nog bekneld. De snelweg is voorlopig afgesloten. Minister Bruins is blij dat de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Dronten een doorstart kunnen maken. Ze worden overgenomen door het Sint-Jansdal uit Harderwijk. In ieder geval de polyklinische zorg wordt voortgezet, schrijft Bruins aan de Tweede Kamer. Er komt geen volledige spoedeisende hulp en ook geen acute verloskunde. Daarvoor is volgens de nieuwe eigenaar te weinig personeel beschikbaar. Bruins zegt dat hij met alle betrokkenen om de tafel gaat om de doorstart verder uit te werken. Dan moet ook duidelijk worden hoeveel mensen bij het ziekenhuis kunnen blijven werken. Een vastgoedondernemer en zijn vrouw zijn veroordeeld voor het omkopen van een Amerikaanse Google-directeur. Ze betaalden bijna 6 ton smeergeld, zodat Google een datacentrum in de Eemshaven zou uitbreiden. De twee kregen werkstraffen en voorwaardelijke celstraffen. Het OM had geëist dat de twee echt de cel in zouden gaan, maar volgens de rechter waren ze niet uit op direct persoonlijk gewin. De politie heeft een bijzonder pistool geschonken aan het Zaans Museum. De bijna 100 jaar oude Browning M25 was eigendom van een voormalige munitiefabriek in Zaandam. Het lag als pronkstuk in een vitrine op de directiekamer. Op de slede staat een gouden letter W met een kroontje, een verwijzing naar koningin Wilhelmina. Bij de sluiting van de fabriek in 2003 raakte het pistool zoek. Vorig jaar vond de politie het terug na een tip, waar is niet bekendgemaakt. Het Zaans Museum heeft het wapen toegevoegd aan de collectie van het Hembrug Museum.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 Zoals de groep Acoustic Ocean, die heeft een nieuwe album uitgebracht, Blue Moon Rising... En daar gaan we eh, mee beginnen. Daarachter komt de solo-pianist op eh, Michael Bonen. In the Distance, zo heet dit album. En, uh, nou, en daarna nog natuurlijk veel en veel meer. We gaan ook ruim terug in de tijd. muziek van ongeveer 10 jaar geleden. En natuurlijk komen ook diverse artiesten zich langs om zich even voor te stellen. Peaceful Radio dat is de website waar je terecht kan. En ik wens je heel veel luisterplezier.